7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Cruciaal overleg over de toekomst van VND gaat vandaag verder. Onderhandelaars bereikten gisteravond geen akkoord over een reddingsplan voor de VND-winkels. De warenhuisketen maakt verlies en wil daarom dat het personeel salaris inlevert... en dat de huren worden verlaagd. De verhuurder van een groot aantal VND-panden zegt dat er een constructief overleg is gevoerd... en verwacht vandaag een akkoord. De eigenaar van V&D zegt dat de winkels alleen kunnen blijven bestaan als er drastisch in de vaste lasten wordt gesneden. In Amsterdam is kort na middernacht een man in een auto neergeschoten. Dat gebeurde in Oud-Zuid. Alles wijst erop dat hij is overleden, ook kan de politie dat nog niet bevestigen. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam meerdere liquidaties gepleegd. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze schietpartij daar iets mee te maken heeft. De presidentsverkiezingen in Nigeria worden zes weken uitgesteld. Eigenlijk zouden de Nigerianen volgende week naar de stembus gaan, maar dat wordt 28 maart. Aanleiding is de slechte veiligheidssituatie in het noordoosten van Nigeria... waar terreurgroep Boko Haram aan de lopende band aanslagen pleegt. De autoriteiten in Nigeria kunnen de veiligheid in het gebied niet garanderen, zeggen ze. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Georgia zijn vijf doden gevallen, onder wie de schutter. De andere slachtoffers zijn twee kinderen en twee volwassenen. Een van hen is de ex-vrouw van de schutter. De schietpartij was in Douglasville, een plaats ten westen van de stad Atlanta. In Italië is een Nederlandse skier om het leven gekomen. De man van 24 werd het slachtoffer van een lawine in de Dolomieten. Hij skiede met zijn vader en broer in de buurt van Cortina d'Ampezzo, de twee familieleden bleven ongedeerd. Het weer, vandaag af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt 5 tot 7 graden. Morgen is er meer kans op regen en is er weinig zon. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...